Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wijkverpleegkundig dan de reguliere thuiszorg. Dat blijkt uit een experiment met 10 wijkzusters in het westen van Brabant. De kwaliteit van de zorg neemt toe, terwijl het 50.000 euro per fulltime arbeidsplaats minder kost. Wijkverpleegkundigen zijn hoger opgeleid en mogen daardoor meer doen, waardoor er minder hulpverleners nodig zijn. Ook wordt er fors bespaard op bureaucratie. De Europese Commissie heeft de druk op Slowakije opgevoerd om akkoord te gaan met versterking van het noodfonds van de euro. Slowakije moet er net als Nederland en Malta nog mee instemmen, maar een meerderheid van het parlement is vooralsnog tegen. Veel partijen vinden dat Slowakije als relatief arm euroland niet moet opdraaien voor de schulden van rijkere eurolanden zoals Griekenland. Er moet nader onderzoek komen naar de integriteit van ministers op Curaçao. Dat zegt de commissie Rozenmuller, die werd ingesteld nadat de premier en de bankpresident van Curaçao elkaar hadden beschuldigd van corruptie. Een aantal ministers zou volgens Rozenmuller niet zijn benoemd als ze van tevoren waren gescreend. Daar was vorig jaar, toen Curaçao zelfstandig werd, geen tijd voor. In Australië is een vliegtuigje in een reuzenrad gevlogen. Niemand raakte daarbij gewond. Het toestel kwam na de crash vast te zitten naast een gondel met twee kinderen erin. Ze konden worden bevrijd, net als de twee inzittenden van het vliegtuigje. De oorzaak van het ongeluk in Australië is niet bekend. Het weer, eerst nog kans op mist, daarna een zonnige dag, mogelijk met wat sluierbewolking. Het 21 graden aan zee tot 25 in Limburg. Dit was het NOR. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. A2 Eindhoven-Den Bosch tussen de knooppunten Eckersweijer en Vught. A20 Gouda-Hoek van Holland tussen de knooppunten Gouwe en Kleinpolderplein.